René van Brakel met het NOS-journaal. GroenLinks van politietrainingsmissie in Kunduz niet moeten steunen, dat zei Tovik Dibi vannacht bij BNN op Radio 1. De steun van GroenLinks was in 2011 nodig voor een Kamermeerderheid. De fractie stond volgens Dibi onder zware druk om in te stemmen met de missie. Alleen Ineke van Gent ging niet akkoord. Eén tegenstem was acceptabel, zei Dibi, maar volgens hem waren er meer fractieleden die tegen wilden stemmen. Minister Rosentaal heeft de aanslag vrijdag in Haula in Syrië scherp veroordeeld. Alle aandacht moet zich nu volgens Rosentaal richten op de zoektocht naar de daders. Hij wil dat de VN-waarnemers in Syrië onmiddellijk toegang krijgen tot Haula. Daar openden regeringsmilitairen vrijdag het vuur op Syriërs die wilden betogen. Er vielen ruim 90 doden onder wie veel kinderen. De twee rebellengroepen die het noorden van Mali in hun macht hebben, bundelen de krachten. De Tuareg-rebellen fuseren met de organisatie Verdedigers van de Islam. Die laatste wilde in heel Mali de sharia invoeren, maar neemt nu genoegen met een zelfstandige islamitische staat in het noorden. Sinds de staatsgreep van het leger begin maart hebben de strijders het noorden in hun macht. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Zweden. Zangeres Loreen kreeg in Azerbeidzjan de meeste stemmen voor haar liedje Euphoria. Loreen, een Zweedse van Marokkaanse afkomst, was vooraf al favoriet. Ze kreeg ook de 12 punten van Nederland. Voor Zweden was het de eerste overwinning sinds 1999. Na de finale werd bekendgemaakt dat Joan Franca donderdag 15e is geworden. Er deden in die voorronde 18 landen mee. Het Nederlands elftal heeft zijn oefeninterland tegen Bulgarije verloren. In Amsterdam wonnen de Bulgaren gisteravond met 2-1. Van Persie scoorde voor Oranje. Ook de EK-tegenstanders Duitsland en Denemarken verloren een oefenwedstrijd en poolgenoot Portugal speelde gelijk. Het weer nog, zonnig en droog, het wordt tussen de 18 en 26 graden. Dit was het NOW. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar de snelheidscontroles die aangekondigd zijn vandaag op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en de A27 tussen Utrecht en Almere.